Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump... wil toch verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool... op 6 januari vorig jaar onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Zelf wil hij graag in het openbaar worden gehoord. Bannons advocaat heeft een brief gestuurd waarin staat dat hij terugkomt... van zijn eerdere weigering om te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan... wegens minachting van het parlement. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is vanavond een man doodgeschoten. Er zijn meerdere schoten gehoord. Naar de dader of daders wordt nog gezocht. De politie kan nog niet zeggen over de toedracht of de identiteit van het slachtoffer. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze lobbyde voor het Amerikaanse miljardenbedrijf Uber... toen ze dat nog niet mocht van de Europese Commissie. Kroes benaderde collega's en topambtenaren om de taxiwetgeving veranderd te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek door journalisten van Trouw, het Financiële Dagblad en Investico. Daarmee schond ze de gedragscode voor oud-commissarissen van de EU. Die moeten een afkoelperiode aanhouden om belangenverstrengeling te voorkomen. De explosie van afgelopen nacht in een woning in Huizen... had waarschijnlijk te maken met een conflict in het drugsmilieu. De politie gaat uit van een gerichte actie. Het huis werd kort geleden nog beveiligd door agenten. Door de explosie sprongen de ramen van het huis... maar niemand raakte gewond. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Frankrijk met ruime cijfers gewonnen van Italië. De Fransen wonnen met maar liefst 5-1. Eerder op de avond pakte België een punt tegen IJsland door met 1-1 gelijk te spelen. Het Nederlands vrouwenelftal speelt woensdag weer tegen Portugal. De vrouwen moeten het voorlopig zonder Jackie Groene doen. De middenvelder is positief getest op corona en gaat de komende dagen in isolatie.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 Weet je nog die ene met die blonde haren? hart en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn, ik kom eraan, dus hou ook al was ik er niet altijd. Alles is zoals het moet zijn tussen jou en mij.